En daarna komt ook de rest van Nederland aan de beurt. Het gaat waarschijnlijk niet meer op volgorde van leeftijd, maar op basis van de datum van je laatste prik. Hoe langer geleden die je arm inging, hoe eerder je je booster kan halen. Een van de corona-adviseurs van het kabinet, OMT-lid Marion Koopmans, heeft een dreigmailtje gedeeld op Twitter. Daarin krijgt ze teksten naar haar hoofd geslingerd als... ze hebben de verkeerde voor een parkeergarage door de kop geschoten. De viroloog wil dat er iets tegen dit soort haatberichten wordt gedaan. Je krijgt het eh, aan de lopende band, maar dit was extreem. En ehm, er wordt veel over gesproken, maar dit is heel gewoon voor heel veel mensen. En dat vind ik, eh, ja, dat, dat, eigenlijk eh, dat dat moet stoppen. En ze richtte haar tweet aan het Openbaar Ministerie dat mensen kan vervolgen. Extra treinen kunnen we op sommige trajecten wel vergeten. De de bodem onder het spoor is zo slap dat de boel kan gaan verzakken. Tussen Den Haag en Rotterdam en Utrecht en Den Bosch zouden meer sprinters gaan rijden. Dat gaat mogelijk niet door. En het lijkt ook niet haalbaar om treinen veel sneller te laten rijden tussen Amsterdam en Utrecht. En het lijkt zo makkelijk. Je doet een product in je mandje, klikt op betalen en de volgende dag heb je je spullen in huis. Maar voor blinde mensen is dat niet zo vanzelfsprekend. Die zijn afhankelijk van een programma dat teksten van het computerscherm voorleest. Maar dat werkt niet altijd even goed. Deze onderzoeker heeft het uitgeprobeerd op de 15 grootste Nederlandse webshops. En daar kwam uit dat er met merendeel van de websites geen bestelling kan worden gedaan door iemand die blind is of alleen een toetsenbord gebruikt. Bram is volledig blind en maakte het ook mee. Het komt echt voor dat ik soms op een website zit en ik wil iets bestellen of ik wil iets doen. En dan kom ik gewoon niet uit zonder eh, in de onderliggende programmeercode te vroeten. En dan, eh, dan lukt het misschien wel als ik daar zin in heb. Als ik dat niet zou doen, dan zou ik, eh, zou ik daar niet uitkomen. Volgens onderzoekers zou het een standaard onderdeel moeten zijn van de opleiding van programmeurs websites toegankelijk maken voor iedereen. Het weer, er valt regen of motregen, al kan in het noorden de zon er nog even doorkomen. Het wordt een graad of 9. Ook morgen is het grijs en druilerig en een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A10, de ring van Amsterdam, aan de zuidkant. Het ging mis bij knooppunt de Nieuwe Meer en daardoor kom je in een 7 kilometer lange file te staan wanneer je vanuit het oosten onderweg bent naar het westen. Door het ongeluk zijn drie rijstroken dicht. Het is onduidelijk hoe lang dit gaat duren, maar hou daar rekening dus met 7 kilometer file en ruim 50 minuten vertraging. Je kunt omrijden, dat kan via de A9 of via de noordkant van de A10.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 Lus aan de andere kant en Jan aan deze kant. En eh, we gaan weer wat leuke muziek draaien, wat infootjes geven. En zoals eh, gezegd gaat Luce even een verhaaltje beginnen. Ja, want jij vroeg net van hoe zit het dan met de mensen van de 53, 54. Ja. Eh, de mensen die geboren zijn in 1953 en 54... kunnen nu online een afspraak inplannen bij de GGD. En dat als je dus naar de rivm staat, gaat... naar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid... Ja. rivm.nl dan kom je eh, daar op een link en dat heet www.coronavaccinatie-afspraak.nl. Daar kan je dus via internet een, eh, een online een afspraak maken. Maar nu, wat we net hoorden op het nieuws... Eh, het gaat niet meer naar je leeftijd nee, echt, het nou geboortejaar. nee. Maar het gaat nu naar de tijd dat je de... De, de prik gaat, laatste prik. laatste prik hebt gehad. Ja, hoe kunnen we zorgen? Van links naar rechts. Dus Jan, jij hebt hem waarschijnlijk wat later gehad. Dan krijg je ook later de boosterprik. Maar ik zou gewoon kijken. Ik zou gewoon een, eh, naar de, eh, oh ja. de RIVM-site eh, gaan... en naar de link uh, www.coronavaccinatie-afstraak.nl. En daar gewoon lekker naspraak Gaan we doen. Dankjewel, Luus. En ik denk dat heel veel mensen wel blij zijn met deze informatie. Ja, ja toch? Whisper in the morning see was dit, eh, Lala Brennan. Ehm, in het eh, pluspunt eh, hebben we de, het, even kijken, het open atelier. Dat lijkt me ook wel gezellig om te doen in deze donkere dagen voor, voor de kerstmis. Hoewel, het begint 11 januari. Het zijn een beetje de lichtere oh, dagen na de kerstmis. Dan wordt het alweer licht. Ja, oké. Het open atelier dat is, een, is werken met verschillende materialen. En we tekenen met houtskool, soft pastel, pen en inkt als schilderen. Met aquarel, gouache of acryl. Eh, eh, u, kiest, zelf het onderwerp, het mondschap of portret... Eh, waarbij u advies of directe hulp krijgt. En soms kunt u geadviseerd worden om met een andere techniek... of ander materiaal te werken om uw visie te verbreden. En de docent in dat hele gedoe, dat is Nelke de Blauw-Ebbing. dat lijkt me wel leuk, als je een beetje creatief onderlegd. bent. ja, ja, dat toch? zeker leuk. En, in ehm, januari, ja. In januari, 11 januari tot 5 april. En dat is op dinsdag van half 10 tot 12 uur. Dat is 12 keer en dat kost dan 130 euro. En eh, u krijgt 25% korting op de kussensprijs... als u een eh, kopie van uw ID-kaart en de pas inlevert. Nou, dat is leuk om te doen, dat soort nou, dingen. Hè? wel. Ja, we gaan zo even kijken of we een andere leuke dingetjes hebben daar. Oké? Ja, is goed. Sleet happy eh, Christmas, everybody. Ja, en ik heb ook een leuk eh, uitje, denk ik. Nou, vertel het maar. Want eh, zo nou nu met die, dat Max kampioen is... is het misschien wel leuk om virtueel te racen op het circuit van Zandvoort. Want kort na de Dutch Grand Prix afgelopen september... is er op het terras boven de pitboxen van het circuit... een filiaal van Races, Race Square geopend... En met ruim 20 hypermoderne race-simulatoren biedt het plaats aan even zoveel deelnemers aan, aan levensechte Formule 1 en andere autoracers. Eerder werd met veel succes een Race Square in Utrecht geopend en later deze maand volgt Rotterdam. De ehm, simulatoren kunnen naar gelang worden afgesteld voor beginners tot gevorderden. Dus Jan, jij kan ook. Ah. En dat is maar goed ook, een race-sessie duurt ongeveer een uur. Na een korte uitleg van de race marshal mogen de deelnemers plaatsnemen in de simulator... en volgt een instructievideo van niemand minder dan coureur Tom Coronel. Met onder meer een korte uitleg over de knoppen op het levensechte Formule 1-stuur... en enkele handige racetips. En daarna volgt de vrije training, vervolgens de kwalificatie en tenslotte de race... De race marshal verzorgt tijdens de race het live commentaar... en biedt persoonlijke begeleiding... waardoor ervaring absoluut niet noodzakelijk is. Is dit leuk of is dit leuk? Het is superleuk. Ja. Ja, je hebt ook nog goede ja, tips voor, voor eh, luisteraars. ja, voor, ja. Zeker. Eh, je hoeft er niet jong voor te zijn. Je kan, eh, het wordt afgesteld op hoe snel je kan. Vind je het ga je gewoon wat langzamer. Oké. Eh, voor meer informatie kun je eh, kijken op www.racequare.nl. Heel makkelijk, heel simpel. Even intoetsen even kijken en aanmelden. Nou, we zijn weer dankbaar voor deze informatie. Het lijkt me zo leuk. Gezellig. Uh, eerder programma sloeg je erg aan op Ed Sheeran. Die vind je leuk, geloof ik wel, hè? Ja, die vind ik, ja, dat vind ik zeker Ik heb hier samen die een duetje met Elton John. Die is leuk. fire and gather round the tree. Fill a glass and maybe We. Sharon, eh, vergezeld van Elton John, eh, Christmas Time. Lekker nummer. Had jij eh, nieuws? Ja, ik zit te kijken naar... ze zijn natuurlijk bezig op de boulevard Paulus Lood... en mensen kunnen reageren. momenteel wordt er gewerkt om de boulevard Paulus Lood opnieuw in te richten. De gemeenteraad heeft het college van B&W gevraagd... om een plan te maken om na de herinrichting de rijrichtingen aan te passen voor auto's en fietsers. Het gaat zowel eh, om de boulevard Paulusloot, de Brede Rode Straat, het zuidelijke deel daarvan, eh, eh, als de Marenstraat. begin november hebben een aantal betrokken buurtbewoners hun ervaringen over de huidige verkeerssituatie gedeeld met verkeerskundig adviesbureau Royal Haskoning, Has, Has zonder C, dat is DHV op basis van die ervaringen en de verkeerskundige expertise... heeft het bureau een advies gemaakt over de richtlijnen in deze richt rijrichtingen in deze straat. Het advies is om de huidige rijrichtingen voor de auto's in stand te houden... en op, om op de boulevard Paulusloot fietsverkeer in twee richtingen toe te staan. Reageren. De gemeente is, is benieuwd naar uw zienswijze op het advies van het Rode Haskoning. Dit is de link naar het advies. Eh, en u kunt daar uw eh, reactie per mail tot en met 2 januari 2022 sturen naar boulevard.haarlem.nl. Het college doet begin 2022 een voorstel aan de gemeenteraad. De ingebrachte zienswijzen worden toegevoegd... zodat de gemeenteraad een weloverwogen besluit kan nemen. Want het, het is een bericht van eh, ZFM op Facebook. Dus je kan het teruglezen op Facebook. Nou, erg belangrijk natuurlijk. Een beetje meedenken over de gemeente. Een beetje meedenken. dan heb je later ook geen strubbelingen. van had het zo eh, gedaan, had het zo ah, gedaan. Maar als het meedenken maar wel beloond wordt. En er niet de zijde wordt geschoven. Nee. Dat is belangrijk. Nee, maar eh, waarom zouden ze het vragen als ze naar de zijlijn gaan? Ja, oké. Het is Rutte niet. Nee, oh. oh oké, kan je dat zeggen, Luus? Ja. Eh, Tom Jones, eh, die is ook weer eh, terug, hè? Die heeft een nieuwe CD gemaakt. Is die ooit weg geweest? Nou, hij is wel gevallen, geloof ik, hoor. Dat heb ik begrepen. Want ik heb hier een nummer. Het heet No, no Hole in My Head. Dus hij heeft geen gat in zijn kop. Oh. ja, dus ik weet niet hoe het, of die gevallen is. Maar hij kan in ieder geval heel goed zingen. Nou, het ziet dus er nog goed uit. Ja, Hier is hij hoor, ons good old Tommy. dat is wat anders dan het groene gras van thuis, hè? Met de Green Green Grass ja, Home. Ja, ja. ja, maar blijf lekker swingen. En, eh, hoe zal dit toch zo jong blijven? En gewoon door te zijn wie die is. Gewoon lekker uh, niet stilzitten. En, Ik eh, denk dat hij geluisterd heeft naar Alpha Phil. Forever Young. Echt. Oh, dat zou kunnen. Dat zal hij best wel naar geluisterd hebben. sad man tipje, klein tipje is eigenlijk, maar wel eh, erg leuk om te doen. Dat is eh, ook samen groen doen, heet dat dus. Uh, het atrium, is de binnentuin van het pluspunt, is omgetoverd tot een groene oase... waar deelnemers gaan leren tussen haakjes tuinieren. Er is ruimte voor ontmoeting, goede gesprekken en koffie met wat lekkers. Diverse leuke workshops zoals bijvoorbeeld kruidensalf maken en bloemschikken komen ook voorbij. En af en toe een groen gericht uitstapje... Onderweek is dit op eh, donderdagochtend van 10 tot 12 op de Evenweken. De eigen bijdrage voor deelname is 3,50 euro per persoon. En u kunt zich bij Pluspunt aanmelden via Jolanda Meijer. Ook altijd wel weer een leuke tip voor onze luisteraars. En eh, de volgende meneer heeft een brief voor de kerstman. En dit lied, dames en heren, draag ik speciaal op aan die ene man met die witte baard en die rode muts, de kerstman. Hallo, beste kerstman, ik had graag van u gehad. Twee nieuwe overhemden en een rubber eind voor in bad. Een nieuwe de borstel en een letter van banket. Want Sinterklaas had er geen eind meer. Ik hoop dat u er eentje hebt. Mevrouw een auto en mijn zoon een blokkendoos. Mijn zus een tube zalf, ze heeft last van gordelroos. Doet u mij nog een computer en een villa, het liefst AC. En als je dan eens komt, neem wat af Ja, het is een andere invulling van een kerstliedje. Altijd eh, gezellig en leuk, toch? Ja, en ik heb een nieuwtje, denk ik. Oh. Er, eh, er is natuurlijk heel veel te doen over eh, Marco Borsato. Ja. En nu is het toch blijkbaar een jonge vrouw van 22... die zegt dat ze al vanaf haar 15 seksueel is misbruikt door Marco Borsato. En zij heeft maandag officieel aangifte gedaan... bij de zedenpolitie in de regio Midden-Nederland. Eh, met de aangifte verzoekt de vrouw ook eh, om een eh, strafrechtelijke vervolging voor het delict aanranding. Ze stelt in haar aangifte dat gedurende een aantal jaar sprake is geweest van het plegen van ontuchtige handelingen. Bij aanranding gaat het dan vaak om uh, ongewenst aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. de politie heeft uh, bewijsmateriaal in beslag genomen dat aangifte kan ondersteunen. Nou, niet zo leuk voor eh, Marco. nee, het is, wel, het is voor het eerst dat de officiële aangifte volgt tegen Borsato... die al geruime tijd onder vuur ligt vanwege geruchten van... Het is wel beter natuurlijk, hè? want als die uh, loze geruchten is niks... je belt niet, eh, wel waar, niet waar, wel waar, niet waar... en dan legt er een officiële aangifte en dan, ja, daar kan het mee gedaan worden. Ja, ja, dan ligt het er en dan is het van... ja, nou, we gaan het wachten.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 Ik heb een hoop te doen en shit niet opgeknapt. Maar vandaag want uh, eh, Luus gaat het weerbericht doen, toch? Ja, dat wil ik gerust doen. Ja, wat, eh, wat gaan we verwachten? Wat gaan we krijgen? We in koor over witte kerst misschien, misschien niet. Eh, in ieder geval blijft het vandaag bewolkt, maar zo goed als droog. En vanmiddag stijgt de temperatuur tot 10 graden en is de wind matig, windkracht 4. Vannacht is het bewolkt en komt het af tot ongeveer 9 graden. De komende dagen is het bewolkt en droog in Zandvoort. Overdag wordt het ongeveer 9 graden en s'nachts blijft de temperatuur rond 8 steken. De wind draait geleidelijk naar het noordwesten en is matig. Windkracht 3. In het weekend daalt de temperatuur tot 4 graden overdag en 3 graden s'nachts. Dus het wordt koud. Het wordt fripjes. Nou ja, het is de tijd van het jaar. Het is de tijd van het jaar. Het is, eh, Maar wel droog en dat is belangrijk. Kijk, ik heb liever dat het droog is, ja.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 Vincent. Een lekker rustig nummer. Zullen we zo'n eh, tranentrekkende kerst, uh, kerstliedje van Hazes gaan draaien? Nog eentje dan? Zullen we het maar doen. Hè? Okay. Hier komt hij. gezet, maar blijf mooi. Die kerstcd van eh, onze eigen Amsterdamse André Hazes. Luus, vertel het eens. Nou, ik zit eigenlijk te lezen over een vrouw in Spaarndam. Een 90-jarige Paula Verdurmen uit Spaarndam is vorige week overleden... nadat ze een paar dagen eerder is gevallen met de fiets... door een mogelijke aanrijding met een auto. En niemand weet precies wat er is gebeurd ook haar eigen familie niet. En dat valt eh, niet mee. Dat kan ik me dan wel ja, voorstellen. zeker. En daarom is Milko de Buk, de neef van Paula... op zoek naar de bestuurder van de auto. En wij willen graag weten wat er precies is gebeurd... en willen zeker niemand als schuldige aanwijzen. Maar ze willen wel graag weten wat er is gebeurd. Op 27 eh, november had eh, Paula boodschap gedaan bij de supermarkt aan de Lage Weg en wilde ze na afloop op de fiets stappen om weer naar huis te gaan. Toen is ze mogelijk geraakt door een auto. En we weten dus niet zeker of het echt een aanrijding was. Maar eh, vermoedelijk was er wel een vorm van wrijving met een auto. En Milko wil graag weten wat er precies is gebeurd... die 27 november bij de supermarkt aan de Lageweg in Spaarndam. Eh, we willen absoluut niemand als schuldig aanwijzen... maar zijn er gewoon heel erg benieuwd naar wat er precies is gebeurd. Nu, nu weten we alleen wat van de buurvrouw van mijn tante. We zouden graag in contact komen met de bestuurder van de auto... of anders met getuigen. En mensen die hierbij kunnen helpen kunnen Milko via dit mailadres... milko.bok.gmail.com eh, bereiken. Nou, we hopen dus... voor deze man en zijn familie dat het allemaal goed opgelost wordt. Een stuk zekerheid hebben in ieder geval. Ja, en eh, zoals hij zegt, ze zoeken geen schuldigen, maar je wil graag zekerheid hebben natuurlijk. Dus heb je iets gezien, weet je iets, mail het naar milko.bok apenstaartje Oké, bij deze.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 Ja, dan op eh, deze dinsdag eh, eindigen we met Monday Monday. Uh, eh, Luus en ik die hebben het weer leuk gedaan. ja, dacht het wel. Ja, toch was het weer gezellig. We hebben wel lekkere muziek gedraaid. Leuk, leuk kerstweertje van alles wat. Wat mededelingen. Een gunstig weerbericht. En ach, we doen het altijd met plezier voor u. Eh, wat ons betreft zeggen we gewoon lekker... Eh, nou maak er nog een gezellige dag van, ondanks het druilerige weer buiten. Ja, doe lekker de kachel aan, kerstboom Lekker gezellig, altijd leuk. Lekker warme borrel erbij, heerlijk. Ja. Warme chocomel. Warme chocomel, met, oh. met Bailey. Oh, heerlijk. En dan lekker eh, zo'n brok. Ik zie er nieuw op heerlijk allemaal. Lieve luisteraars, tot volgende week dinsdag wat Poes mij betreft. En let op elkaar en allemaal blijf gezond.